Door Megens met het NOS-journaal. De moeder van de achtjarige Charlene, die drie jaar geleden dood werd gevonden onderaan een flat in Hogeveen, is vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie had tien jaar cel geëist. De moeder zou haar dochter hebben gewurgd en daarna over de balustrade gegooid. Volgens de rechtbank is daarvoor niet genoeg bewijs. Ook twijfelt de rechter aan de verklaring van een bovenbuurman. Hij legde vorig jaar een belastende verklaring af. De moeder werd in eerste instantie niet vervolgd voor de dood van haar dochter. De vader was het daar niet mee eens en schakelde deskundigen in. Het gerechtshof vond daarna ook dat er genoeg aanleiding was voor een vervolging. In Thailand is een vijfde jongen gered uit de grot. Verder is duidelijk geworden dat vier anderen de gevaarlijkste fase van de reddingstocht in het grottenstelsel achter de rug hebben. Ze zijn nu in het basiskamp in de grot, waar ook de meeste hulpverleners zijn. Voor nog drie jongens en de coach van het voetbalteam moet de hele reddingsoperatie nog beginnen. Gisteren werden de eerste vier jongens gered. Zij liggen in het ziekenhuis en maken het goed. Ethiopië en Eritrea hebben een vredesakkoord getekend. Dat moet officieel een einde maken aan de staat van oorlog tussen de twee landen. Eind jaren 90 kwamen bij een bloedige grensoorlog zo'n 80.000 mensen om het leven. En ook daarna bleven de regeringen met elkaar ruzien. Sinds april heeft Ethiopië een nieuwe premier die veel veranderingen doorvoert. De Britse premier May heeft een nieuwe Brexit-minister benoemd. Het is Dominic Raab. Hij volgt David Davis op, die vannacht is afgetreden uit onvrede met het Brexit-beleid van May. Vrijdag werd na een lange vergadering duidelijk dat het verdeelde kabinet toch eensgezind was over de aanpak van de brexit. Maar dat compromis maakt de Britse onderhandelingspositie volgens Davis alleen maar zwakker. Hij denkt dat de EU Londen onder druk zal zetten om nog meer concessies te doen.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 around the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 said the fight to make ends meet keeps a man up on his feet.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 华丽。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 vodka en met